Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Afgelopen maanden werden beide landen het onder meer eens over een vermindering van het aantal kernkoppen. De voorraad wordt met ongeveer 30% teruggebracht tot ruim 1500. Ook wordt het aantal intercontinentale raketten en strategische bommenwerpers gehalveerd naar 800. Obama en Medvedev tekenen het zogeheten startverdrag in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het vervangt het oude startverdrag uit 1991 dat vorig jaar december afliep. De presidenten hebben voor Praag gekozen omdat Obama daar vorig jaar een toespraak hield over zijn streven naar een kernwapenvrije wereld. Het nieuwe verdrag geldt voor een periode van 10 jaar. De euthanasiewet die in 2001 is ingevoerd werkt goed. Het aantal verzoeken om levensbeëindiging wegens ondraaglijk lijden is sindsdien niet toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het NIVOL, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Volgens dit instituut is er nu meer openheid rond euthanasie en komt dat de kwaliteit ten goede. Het NIVOL-onderzoek is gebaseerd op wekelijkse rapportages van een representatieve groep van ruim 60 huisartsen. Tegen de taxichauffeur die vorig jaar in Amsterdam een klant een fatale klap gaf... is drie jaar gevangenisstraf geëist. Een snoeiharde vuistslag zou hebben geleid tot de dood van de klant... de 44-jarige Rob Sitek. Taxichauffeur en Sitek kregen vorig jaar juli op het Leidseplein ruzie over de ritprijs. De ruzie liep uit op een handgemeen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn opvallend veel auto's gestolen... die niet ouder zijn dan drie jaar. De stijging was 15 procent... Onze stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is zo'n stijging sinds 1995 niet meer voorgekomen. Autodieven hadden het vooral gemunt op Volkswagens van het type Golf. Het weer nog. Vanmiddag is het vrij zonnig in het westen. In het oosten is er meer bewolking.